maar juist het openhouden van de samenleving. Dat betekent volgens OMT-lid De Jong niet dat we alles kunnen loslaten... en alles weer kunnen opengooien. Verliezen de anderhalve meter, quarantaine laten we los... Eh, ik denk dat het belangrijk is, gezien al onzekerheid, eh, om, om versoepelingen met enige geleidelijkheid eh, te laten gebeuren. Stapsgewijs dus, mogelijk mag de horeca bijvoorbeeld weer langer open. Ajax-directeur Edwin van der Sar wist niets van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Mark Overmars, laat hij weten aan het ANP. Eerder vandaag werd bekend dat Ajax een onderzoek laat starten naar de cultuur binnen de club en de meldingen die zijn gemaakt over Mark Overmars. Een jongen van 16 uit Friesland moest vandaag voor de kinderrechter komen. Hij had wiet in de soep van zijn leraar gestopt. De rechter heeft als straf een gedragstraining en een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur opgelegd. En een heggenopstand in Bokstel in Brabant. Het dorp moet miljoenen bezuinigen. Daarom moeten de heggen weg. Het zou te duur zijn om de haagjes te snoeien en te schoffelen. Bewoners zijn boos. Ik wil het echt helemaal nergens op slaan. Dus je moet niet eh, eerst alles aanplanten en dan zeggen van we kunnen het niet meer onderhouden. We kosten nou twee keer per jaar zo'n heg. En daar huizen vogels in, mussen, spreeuwen, noem maar van alles zit erin. En dat wordt nou in één keer opgeheven. Dat kan toch niet? Inwoners kunnen de heggen nog wel redden.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 If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know. Before Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go see. feeling Song for a Special Person. Behind the Sea is een single uit 2001 eh, van Robbie Williams. En eh, het komt van het gelijknaam, of niet van het gelijknaam, het komt van het album Swing When You're Winning, ook uit 2001. Eh, Welkom in de tweede uur jazz hier op ZFM. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u luistert. En wij gaan gelijk door met lekkere jazzmuziek. En in de tweede helft van dit uur gaat de jazz een beetje over naar de funkmuziek. ook wel genoemd, eh, Sonny Rollins met zijn prachtige tenorsax. Het nummer duurt ongeveer een, eh, een half uur, dus ik, uh, ik, breek hem hier even af, anders kost het te veel tijd in de uitzending. het nummer wat ik hierna klaar heb staan is van V. Klaassen. En V. Klaassen treedt ook wel eens op in de krocht. En de krocht, het theater in Zandvoort, is natuurlijk nu met coronatijd mag weer open. Houdt u er wel rekening mee dat uh, het aanvang van elk concert is om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 13.45 uur. En u kunt eh, alleen eh, naar binnen als u gereserveerd heeft. Dit heeft natuurlijk met de huidige coronamaatregelen te maken. Maar er is in ieder geval weer een agenda met eh, leuke en zeker prachtige muzikanten... die gaan optreden in het Theater de Kocht in Zandvoort. En onder andere is dat op 13 februari André Vrolijk Quartet... celebrating Johnny Meyer en his jazz music. En op 13 maart is het uh, Rebecca Lowry Quartet... celebrating Brazilian jazz. En dat, eh, dat concert van Rebecca Lowry stond eigenlijk eh, gepland op 16 januari... maar dat is verplaatst dus naar 13 maart. En het volgende concert staat gepland op 10 april. Dat is eh, Michel Veerkamp kwartet. En 8 mei, The Preacher Man Celebrating Sax and Hammond... Back to the Live Tour. Dat staat op dit moment op de agenda in... in, de, in het Theater de Krocht in Zandvoort. En ik dacht dat er ook nog een concert Klaas stond van eh, V. Klaassen. Maar die zal vast nog wel komen, want die was eh, in december afgelast in verband met de regels die je wil weten.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 En die speelt eh, vrijdag februari in Assen. zondag 13 maart in Capelle aan de IJssel. En zaterdag 19 maart in Veghel. vrijdag 1 april Tiel. Zondag 10 april Arnhem. En zaterdag 16 april in Rotterdam. En woensdag 11 mei in Os. En zo gaat het nog even eh, door. Jammer genoeg niet meer bij ons in de, in de buurt. In juni nog in eh, Spijkenisse en in Waalwijk. En hij treedt, eh, treedt op met, met een fantastische band. Ehm, met, een, met een big band. En uh, de theatertour heet Swinging on a Star. Ik ben vorig jaar geweest, of twee jaar geleden was het al. Het is zeker de moeite waard. Het is een prachtige jonge jazzmuzikant die echt eh, ook onder de jonge mensen jazz zeker weer op de kaart zet. Eh, Essential New York City Jazz Masters. Eddie Locke, Joe Davis en Johnny Griffin. En Johnny Griffin is een uh, fantastische saxofonist uit, eh, ja, uit Chicago. En hij laat zich ook flink horen op deze plaat. maar ook deze duurt zo, zo vreselijk lang dat het eigenlijk te lang is om aan de radio mee vol te maken. Zoals gezegd gaan we een beetje over op een andere stijl van eh, jazzmuziek. En eh, de volgende die klaarstaan is ook een, eh, een, een Amerikaanse jazzpianist en componist. En hij is eigenlijk een, zijn mentor is Miles Davis. En zijn naam is Herbert Jeffrey Hancock, ook wel Happy Herbie Hancock genoemd. En een van zijn bekendste nummers is natuurlijk The Watermelon Man. ook uitgebracht door de Blue Notes. En dat is Watermelon Man. Dus uh, Herbie Hancock is natuurlijk eh, een pianist, keyboard en synthesizer. En eh, ook die trompet die lijkt net even de boel een beetje te, te, zeg maar af te zwakken en een beetje te, te willen vertragen. Zoals gezegd gaan we over naar een ander soort stijl van muziek. We gaan nu naar de eind, eind jaren 80, begin 90 jaren. En dan gaan we naar Brooklyn. En dit is een hele andere Short jazz. de agenda van Dennis van Aarsen. En zou je verwachten dat daarna een nummer komt van Dennis van Aarsen. Nou, dat is dus eh, even niet gelukt. Later in dit uur nog een, eh, een nummer van, eh, van Dennis van Aarsen als ik aan toekom. Zoals gezegd, de tweede helft van dit tweede uur de muziek over een andere boeg. En het volgende wat ik klaar heb staan is Hot Pants Road van de GB's. En de GB's is in de, zijn de muzici van James Brown... En die werden geleid door Fred Wesley, een fantastische trombonist. Ik zou zeggen, luister zelf. Met de prachtige eh, muziek waar het Hammond b 3 oh god, zeker niet mag missen. En ook de, de, de slag van de, van de liedgitaar wat typerend is voor deze muzieksoort. Mag zeker ook degene waarvoor ze speelden ook niet missen. Het volgende nummer is dan ook van James Brown en I Need Your Key. you turn me on. I need your key. R-K-Y, you dig? <laughs> R-K-I. The key we all know unlocks the door. Anything else you want to think it unlocks. You dig? Now, K-I-K-I <laughs> is the inner strength. Kiki. <laughs> we all have that also. Unlocks everything. And when it does, uh, look out! Yeah, I come. Anyway, they both mean the same thing, I think. Now they unlock love with a ton and spread it around so it will grow. You did. What a message. What's that? <laughs> you mean to tell me you don't have a key? Everybody's got a key. And everyone has to use that key. Now you don't have to buy one, baby. And bruh, dig this. They're homemade. Made by hand. <laughs> Take your stand. But all you got to do is just use it. All you got to do is just use your key. Use your key, Louis. Use it. Eh, dit is eh, van, de, uh, van de plaat Solon Top samen met het uh, Lou Capson Orchestra. Maar je kent natuurlijk James Brown van deze zeg maar heftige muziek. Maar James Brown heeft ook andere muziek gemaakt. Ik heb hier nog een, een, een, een nummer klaarstaan dat heet All The Way. En het is van James Brown en de D Village Trio. En dat is van het album Mr. James Brown Getting Down To It. much they love you years, are the lean years. was you, I'm gonna love James Brown van het album Mr. James Brown en Getting Down To It. En het nummer is All The Way. En zoals gezegd, uh, ik had het, eh, de agenda laten horen van Dennis van Azen. Ik ben nog snel op zoek gegaan naar een, eh, aan een mooi nummer... die ook een beetje in deze... In deze um, genre past wat we net hebben gehoord. Want het is een beetje lastig. Maar dit is eh, een van de live-opnames van, van Dennis van Azen... tijdens The Voice of Holland in 2019 die hij ook won. En dit is samen een nummer met uh, Jackie Lou. En het nummer heet Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. I'm starving. And she loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is triumph. She doesn't like crap games, not with barons or earls. I won't go to Harlem in ermine or pearls. And I definitely won't dish your dirt with the rest of those girls. that's oh. I hate California, it's crowded and dumb. That's why the lady oh, is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fate. fate. And I love to rowboat with you, your wife, and Sandra Buckley. When she goes to the opera, she stays wide awake. Oh, yes, I do. And that's why the lady first Now she likes the green, green grass. grass. She likes it under her shoes. Oh, what can I lose? Cause I got no dough. Oh, no? I'm all alone, all oh, alone. That's why the lady life without care. But I'm so cold. Hey, that's oh. Now she hates California, cause it's cold and it's damp. Dennis uh, Van Assen met eh, Jackie Lou, The Lady is a Tramp. We zijn er jammer genoeg alweer gekomen aan het uh, einde van het tweede uur jazz van 10 tot 12 op ZFM. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u geluisterd heeft. En ik hoop u de volgende keer weer te mogen ontmoeten via deze uitzending. We gaan eruit met een, een, een knallend nummer een van mijn grootste eh, idolen, Maceo Parker, heeft ook nog een tijdje bij de GB, eh, Horns gespeeld. Het is een, echt een eh, fantastische saxofonist. Al een al behoorlijk leeftijd. En het is ook, ja, het past ook wel echt in het genre van de funkmuziek. Zoals gezegd, geniet nog van deze zondag. Bedankt voor het luisteren.